tell you that you do something to me, something deep inside. Mark Visser met het NOS Journaal. Shell mag ondergrond CO2 gaan opslaan in Barendrecht. Dat heeft het kabinet besloten. De gemeente en omwonenden zijn fel tegen... omdat ze bang zijn dat de opslag van het broeikasgas niet veilig is. De ministers Kramer en Van der Hoeven willen nu beginnen met een proef op kleine schaal onder de wijk Carnisse Landen. Als zich daarbij geen problemen voordoen, kan het hele opslagveld gebruikt worden. Een alternatief plan om de CO2 in een leeg gasveld onder de Noordzee op te slaan noemen de ministers niet realistisch. Bij het blussen van de brand op de VOC-replica Prins Willem in Den Helder hebben brandweerlieden te veel risico genomen. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de gemeente heeft laten doen. De brandweercommandanten hadden te weinig aandacht voor de veiligheid van hun manschappen. Toen bleek dat er explosiegevaar was, zijn geen aanvullende maatregelen genomen. Volgens de onderzoekers stonden de risico's die zijn genomen niet in verhouding tot het doel. Er waren geen mensenlevens die gered moesten worden. De Tweede Kamer wil dat er een eind komt aan belastingnadelen voor getrouwde stellen. Volgens het CDA-kamerlid Omtzigt profiteren mensen die ongehuwd samenwonen van allerlei voordelen die getrouwde paren mislopen. Het CDA zegt dat het verschil kan oplopen tot honderden euro's per maand. Omzicht vindt dat die ongelijke behandeling moet ophouden. Hij wordt gesteund door de coalitiepartners PvdA en ChristenUnie. Vijf bedrijven die chloor leveren voor zwembaden moeten een boete betalen van ruim 3 miljoen euro. Nederlandse mededingingsautoriteit acht bewezen dat ze ruim zeven jaar verboden kartelafspraken hebben gemaakt. Het kartel kwam aan het licht toen een van de deelnemende bedrijven de zaak opbiechte bij de NMA. Het kartel leverde chloor aan 90% van alle zwembaden. Die konden daardoor nauwelijks meer kiezen bij welk bedrijf ze chloor wilden afnemen.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 number. Break it lose that number. lose that number. ZFM.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 fathers earned in tears for my culture.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 去。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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 e me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 ZFM.